ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een Russische aanval op Donetsk in het oosten van Oekraïne... zouden zeker 20 doden zijn gevallen. Dat schrijft president Zelensky in een bericht op Telegram. De aanval gebeurde toen veel Oekraïense inwoners hun pensioen kwamen ophalen... vertelt onze correspondent Christian Power. Er was een eh, busje van de Oekraïnse post naartoe gekomen... en terwijl ze daar waren, en zich verzameld hadden... Eh, zijn er zweefbommen naar beneden gekomen, eh, is het verhaal. En ja, zeker 20 doden dus, tientallen gewonden... zijn ook beelden gedeeld eh, waar je de slachtoffers op de grond ziet liggen, een uitgebrande auto ziet. En dit speelde in een klein dorpje, Jarova, zo'n 10 kilometer van het front. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. In Nepal is ondertussen de premier opgestapt... na de massale demonstraties in dat land. Gisteren kwamen 19 demonstranten in Nepal om het leven... toen de politie de protesten de kop in wilde drukken. Een van de aanleidingen voor demonstraties is een verbod op social media... vertelt correspondent Davy Boerema. De jonge generatie, de Gen Z-protesten worden ze genoemd, was boos. Boos over aanhoudende corruptie, weinig kansen voor jongeren in het land. En eh, die sluimerende woede kwam tot een uitbarsting maandag. En al heel snel, eigenlijk eh, ja, vanochtend zei ze meteen al... deze regering moet opstappen, we hebben genoeg van deze regering er moet een ander beleid komen in Nepal. En ja, dat is dus verrassend snel gelukt. Dat de premier dus nu zegt, ja, ik eh, ga erin mee, ik, eh, ik stap op. En vandaag zijn ook de huizen van belangrijke politieke leiders in Nepal in brand gestoken. Waaronder het presidentieel kantoor. En er is een run op de seizoenskaarten bij Vitesse. Al 10.000 fans van de Arnhemse club kunnen weer naar hun clubje nu het terugkeert in het betaald voetbal. Eerder trok de KVB die proflicentie in na financiële wantoestanden, maar dat werd vorige week teruggedraaid. Vrijdag is weer de eerste wedstrijd, uit tegen Jong AZ. Maar het is nog wel even spannend om een heel elftal bij elkaar te vinden. Er staan namelijk nog maar negen spelers onder contract bij Vitesse. En de komende dagen moet er dus nog druk worden gezocht naar extra spelers. heb je nog wat weer voor je. Vooral in het oosten van het land valt er veel regen bij 14 tot 16 graden. Vanavond Overal droog. Morgen een mix van zon en wolken bij 18 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 16 kilometer file tussen Muiden en Knoop het Eemnes. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Knoop het Holendrecht en Breukelen een uur vertraging nog steeds. 11 kilometer file. Door een eh, politieonderzoek zijn drie rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog anderhalf uur. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en het is weer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? sound used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.